Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland richt zich steeds meer op burgerdoelen in Oekraïne. Dat zegt premier Rutte. Hij had vanmorgen overleg over de situatie met het kabinet. Hij noemt het verschrikkelijk wat er gebeurt in Oekraïne. De Russische agressie is totaal ongekend. En die begint zich ook steeds meer te richten. Niet alleen op militaire doelen, maar ook op burgers en op civiele doelen. De verwoesting van civiele gebouwen, van overheidsdoelen. Dit zijn echt beelden die, denk ik, voor ons allemaal eh, op het netvlies eh, staan eh, geëtst en die we niet meer kunnen vergeten. Er komt een speciaal team dat gaat onderzoeken of er oorlogsmisdaden worden begaan door Poetin. Minister Hoekstra gaat dat aankaarten bij de VN. En bij de Paralympische Winterspelen in Peking zullen vanaf morgen toch geen atleten uit Rusland en Belarus in actie komen vanwege die oorlog in Oekraïne. Gisteren zei de organisatie dat Russen wel mee mochten doen, maar onder neutrale vlag. Veel landen vonden dat niet ver genoeg gaan. En Max Verstappen blijft nog wel eventjes bij Red Bull. De Formule 1-coureur heeft een nieuw contract getekend. Tot 2028 rijdt hij zijn rondjes in de blauw, geel en rode wagen van dat team. En dit is het liedje dat het voor ons land moet gaan doen op het Songfestival. De Diepte heet het van S10. Ze liet het voor het eerst horen in een theater in Amsterdam... en is blij dat ze het eindelijk mag delen. Want dat is wat muziek voor mij het allerbelangrijkste maakt... dat we dingen kunnen delen met elkaar, verdriet, blijdschap. We kunnen erop feesten, we kunnen erop huilen. Eh, en dat is gewoon geweldig. Uh, Dank je wel. Het Songfestival is in mei in Italië. Je krijgt het weer nog. Op sommige plekken zijn er wat wolkjes. Verder is het bijna overal flink zonnig vandaag. Prima lenteweer dus, bij 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel op de A10 Noord richting het zuiden door een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke er mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp? Kies 16 maart Partij van de Arbeid. ANWB. Waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag.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 Zoveel vissen in de zee, maar die zwemmen allemaal met de stroming mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen of LA. Dus stap maar in me, maar dan ben je altijd safe. Ik neem jou niet voor lief, dus neem mij niet voor lief.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 Die agressie begint zich ook steeds meer te richten op militaire doelen... maar ook op civiele doelen, burgers dus. Volgens Rutte moeten eventuele oorlogsmisdaden goed worden gedocumenteerd. De strategisch gelegen Oekraïense havenstad Mariupol aan de zee van Azov is omsingeld, zegt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Inwoners zitten zonder water en stroom en de stad kan niet bevoorraad worden. Formule 1 wereldkampioen Max Verstappen heeft zijn contract met Red Bull Racing met vijf jaar verlengd. Zijn oude contract loopt volgend jaar af. Naar verluidt gaat hij zo'n 45 miljoen euro per jaar verdienen.